dat de aankoop van een stuk grond via een tussenpersoon ging... die daarmee 3,2 miljoen euro verdiende. Het weer, eerst vooral in het noorden nog laaghangende bewolking. In de rest van het land breekt de zon door. Alleen op de Wadden blijft het ook vanmiddag bewolkt.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 In België wordt vandaag gestaakt. De liberale en socialistische vakbonden willen een flinke loonsverhoging. De Belgische regering wil maar een hele kleine loonsverhoging toestaan, bovenop de inflatiecorrectie. Vooral in het verkeer zijn de gevolgen merkbaar. Er rijden veel minder trams en bussen. Op veel plaatsen is het daardoor drukker dan normaal. Onder meer rond Antwerpen ontstonden lange files. Ook in de industrie wordt gestaakt. In Wallonië blijven veel winkels, banken en scholen vandaag dicht. De fusie tussen vervoersbedrijven Veolia en Connection is definitief. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Ze gaan opereren als zusterbedrijven. Veolia en Connection rijden met bussen, taxis en treinen. Mededingingsautoriteit NMA keurde de fusie in december goed. Vakbonden hadden bezwaar tegen de fusie... omdat Veolia en Connection nu zo'n 70% van de openbaar vervoermarkt in handen hebben. China verhoogt zijn defensieuitgaven dit jaar met bijna 13 procent. De Chinese defensieuitgaven stijgen daarmee naar 65 miljard euro per jaar. Een woordvoerder van het Chinese parlement zei dat andere landen de verhoging van het defensiebudget niet als een bedreiging moeten zien. In vergelijking met andere landen zou China nog altijd relatief weinig uitgeven aan defensie. Toch noemt de Japanse regering de toename van de militaire uitgaven in China zorgelijk. Japan heeft een conflict met China over het bezit van een aantal eilanden. Tennister Michaela Krajicek heeft zich voor het eerst in ruim vier jaar geplaatst voor de halve finales van een WTA-toernooi. In Kuala Lumpur won ze in de kwartfinales van Anne Kremer uit Luxemburg. De 22-jarige Krajicek staat 150ste